Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Oostenrijkse regering is geschokt door het drama met de gestikte vluchtelingen. De Oostenrijkse politie vond vanmorgen langs de snelweg A4, dicht bij de Hongaarse grens, een grote vrachtwagen met tientallen lijken. Er zouden tussen de 20 en 50 doden zijn. De chauffeur is spoorloos. De vrachtwagen met lijken heeft volgens deskundigen al enige tijd langs de weg gestaan. De truck zou de vluchtelingen in Servië hebben opgehaald. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een tragedie en een zwarte dag. Haar collega van justitie noemde mensensmokkelaars gewetenloze criminelen... die in heel Europa hard moeten worden aangepakt. Aan het eind van de middag wordt er een nieuwe persconferentie gegeven... waarin meer wordt bekendgemaakt. In de Brabantse plaats Halsteren is een Poolse mensensmokkelaar opgepakt. Hij had zeker 14 vluchtelingen in zijn vrachtwagen. De illegale en de vrachtwagenchauffeur zijn meegenomen naar het politiebureau. Waar de migranten vandaan komen en waar ze heen wilden is nog onduidelijk. In driekwart van de regio's zijn ambulances te vaak te laat. Wettelijk moeten ambulances in 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plekke zijn... maar dat gemiddelde wordt in 19 van de 25 ambulance-regio's niet gehaald blijkt uit een rondgang van het Radio 1-programma De Nieuws BV. Limburg-Noord, Friesland en Brabant-Zuidoost scoren het slechtst. In de Gooi- en Vechtstreek halen ambulances de norm het vaakst. CDA-Kamerlid Bruin Slot wil opheldering van minister Schippers van Volksgezondheid. Volgende maand is er een Kamerdebat. Daphne Schippers heeft zich probleemloos geplaatst voor de WK-finale op de 200 meter. De finale van de 200 meter met Schippers is morgenmiddag om 3 uur Nederlandse tijd. Het is Sivan Hassan niet gelukt om de finale te bereiken van de 800 meter. In haar halve finale eindigde ze als vijfde. Eergisteren behaalde Hassan nog brons op de 1500 meter. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en regen. De meeste regen valt in het zuidoosten. Het is ongeveer 17 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen langzaam droog. Morgen periode met zon en lokaal nog een bui. En het wordt dan 21 graden.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 En op diezelfde A1, maar dan naar Amsterdam, tussen Naarden en Diemen, 9 kilometer door een kapotte auto. De, uh, de ook is dicht. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude en Leidsendam 3. A13 richting Rotterdam bij Delft 4 kilometer. En bij eh, Kleinpolderplein staat er ook weer 5 kilometer file.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 op deze 27e memorabele augustus van 2015. We zijn toe aan het tweede uur en dat eh, zit weer helemaal vol met heerlijke muziek. We beginnen zometeen met Little Richard en daarna Tina Turner. Hoewel, op de hoes staat I Can Tina, maar daar zit een verhaaltje aan vast. Dat hoor je dan straks wel. Nog veel plezier dit komende uur. River Deep Mountain High. en wat valt er nou te lachen? Helemaal niets natuurlijk. Oké, okay, ehm, River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Zo staat het op de hoes. Maar contractueel was vastgelegd door Phil Spector... dat Ike Turner niet in de studio mocht zijn tijdens de opname. Want eh, bij hem was het bekend dat de relatie tussen Ike en Tina... nou niet op zijn hoogtepunt was, om het zo maar te zeggen. En ook bij het... Eh, eh, het maken van de LP eh, mocht hij er niet bij staan. Maar hij had wel afgedwongen dat zijn naam op de hoes zou komen te staan. Nou, allemaal interessante eh, informatie. <laughs> River Deep Mountain High van Ike Tina Turner. En we begonnen met Little Richard en Good Golly Miss Molly uit 1958. Dan gaan we nu naar een LP, de allereerste LP van Shocking Blue at Home. En daar staan een paar verrekt goede nummers op. Bijvoorbeeld deze, I'll Write Your Name through the fire. LP Shocking Blue at Home was dit eh, I'll Write Your Name Through the Fire. En het was ook meteen het debuut van Mariska Veres bij de groep. Goed, gaan we een, een what, one... Eh, kom je eruit? Ja hoor, ik kom eruit. Gaan we een one-hit wonder draaien uit 1966. Flowers on the Wall door de Statler Brothers. I keep hearing your concern happiness. But all the thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. Are you and your friends or worrying about me? I'm having lots of fun. do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you. I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me. I've nothing to do. Dit is ZFM. Zandvoort. just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you. your half of the flesh and blood that makes me heette Welcome to the Real World. Kwam uit 1985 de groep. Deze Mr. Mister en het nummer natuurlijk Broken Wings. Dan gaan we naar de jaren 70. Hier is Smokey. so fine. Well, she looked alright, and she moaned, Oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico. Roomba om te dansen. Mexican Girl van Smokey uit de jaren 70. Het gebeurt regelmatig, toen er nog singles werden uitgebracht op vinyl... dat de B-kant opeens een hit bleek te zijn in plaats van de A-kant. Dat had je met Cliff Richards, die bracht eh, Schoolboy Crush uit... en toen werd Move It de grote eerste hit voor Cliff. En dat had de eh, Tennessee Ernie Ford ook. Die bracht een singeltje uit waarvan de A-kant al helemaal niet meer bekend is... maar de B-kant des te meer... 16 tons. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal, and the straw boss said, Well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high tone woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe. to the company store. Uit 1955. En voor de meeschrijvers heb ik de, de originele a ook even opgezocht. You don't have to be a baby to cry. Weet je dat ook weer. Ehm, wat gingen we nu doen? Oh ja, we gingen naar Hu in de Hilltops. Een Nederlandse band en daar heeft ook een paar jaar nog Cesar Zuiderwijk als drummer gefunctioneerd. Ten tijde van de hit Crimey River was hij geen drummer, maar u in de Hilltops waren er wel. Nu en de Hilltops met Crimea River. En dat nummer kwam uit 1966. We gaan eh, naar The Beatles, naar een volgende single in de serie die we gaan draaien. En deze keer is het I Feel Fine. De A-kant en de B-kant was She's a Woman. En van I Feel Fine kun je zeggen natuurlijk, de intro is heel bijzonder. En er werd wel gezegd dat dat eh, per ongeluk was gegaan. Maar de Kings en de Who die deden dat live al. En John die vond het wel interessant om dat ook eens in de studio te proberen... En dat lukte dus maar. Als je nou een nummer uit 1961 neemt van Bobby Parker... dat heet Watch Your Step. dan moet je maar eens opzoeken op YouTube. En je draait dat, dan denk je van... hé, hey, dat lijkt I Feel Fine wel. En eh, dat is ook zo natuurlijk. Daar eh, maken ze ook geen eh, geheim van. Ze hebben daar een beetje iets van meegenomen. Maar het blijft een Beatles original. I Feel Fine in de bekant. She's a Woman. said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. We waren The Beatles weer met I Feel Fine and She's a Woman... uitgebracht in november 1964.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 U kent hem wel van de Walker Brothers. En dan heet hij geen Jackie, maar Jackie. Oké, weten we dat ook weer. Eh, <laughs> ja, zo gaat het nou eenmaal. Frans en Engelse uitspraak is nou eenmaal niet gelijk. Oké, we gaan naar Pink Floyd, 1979.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 Maybe Tomorrow. En dat was eh, UB40 uit de top 100 van 1987. Eh, de laatste, die draai ik speciaal voor Willem. Want eh, die is vandaag door zijn rug gegaan, heb ik gehoord. Naar alle sterkte ermee, man. En ik hoop dat je wel fit genoeg bent voor volgende week... om de tip weer even door te geven. Ehm, hier komt hij voor jou speciaal, de Cordettes. Born to be with you. Oh. Ford betekent dus dat het programma bijna aan zijn eind is. Nog een halve minuut. Veel plezier de komende twee uur met Hans in ZFM Muziek Boulevard Live.